vergeten wil. Opgelucht, maar moe gestreden. Alles slaapt, het huis is stil. Maar ik weet niets meer te zeggen. voor het eerst heb ik gebeden. Op een dag die je het liefst vergeet. Het hoge woord heb ik vermeden. Ik snap nu wel waarom ik het deed maar ik weet niets meer te zeggen. Dat hoeft ook niet, het helpt je niet vannacht. Ik wil alleen naast je liggen, mijn ogen dicht, dicht tegen toch is het gek. Het was bijzonder. Het was natuurlijk niet voor niets. Het is en blijft een prachtig wonder. Een schrale troost voor wie verliest. maar ik weet niets meer te zeggen. Dat hoeft ook niet, het helpt ons niet vannacht. Ik wil alleen naast je liggen. de heel gevoelige Guus Meeuwis heel dicht tegen je aan. En dit, dit is Gordon Lightfoot van zijn cd Harmony. She's a shining every moonbeam Kind of girl who can pick you clean She's a star in every other man's eye girl in every man's day. Pretty soon she will make her way into the back door of your mind. smiling every other man's day. back. mistake about Ja, Gordon Lightfoot. Eh, en hij heeft het zo vaak gezongen dat het eigenlijk niet kan missen. Hè. Helemaal geen vergissing mogelijk. Welkom overigens bij deze uitzending van Muziekerwier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Het kan van een zanger naar zangeres, van oud naar nieuw gaan, dat weet u hè. Katie Mellowa. ghost town. The thing that makes me feel the most down is the feeling that I'm living in a ghost town. Barn doors banging in your face like tumbleweed. I'm rolling round this place. it's only in my imagination. So I'm begging on my knees, turn around and save me, baby, please. From this goal. when we woke the morning after. Why did you have to go away? Leaving me to wonder every day. Nicky Mellowa <laughs> live Ghost Town. En eigenlijk zou ik hier dan eh, weer Triller achteraan kunnen draaien. Hè? Maar dat ga ik niet doen hoor. Ik heb een ander nummer gevonden. Crosby, Still en Nash. Nee, Jong was toen al weg. En dat was in 1969. Wooden Chips van de CD Crosby, Still en Nash. on my shoulder. Guess I'll set a course and go. maar nu is dat verleden tijd. De regen valt bij stromen, het is een trieste dag, want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag, omdat je met mijn hart verdween. trieste dag, want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag, omdat je met mijn hart verdween. Het was eigenlijk in het voor Rob de Nuis, Ritme van de Regen. Maar Karen Bloemen die zei van, ik wil dat nummer ook eens een keer op mijn repertoire zetten. En al dus geschieden, twee jaar geleden heeft ze dat opgenomen. En dit zou ook van Lionel Richie kunnen zijn, dat niet. Maar dat is het niet hoor, het is van Skips. Een doodgewone dag vandaag. Geweldig aan de lucht. Zo stel ik op vanmorgen voor. Met koffie maar toen ik echt goed wakker werd, toen kreeg ik een man songs Ik heb wel eens zo'n dag, nou ja, wie heeft dat niet, hè?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 En Right Side of the Road is misschien wel het leukste nummer. in mijn favoriete platenzaak was, toen eh, zag ik ook een cd liggen, Schreeuwstorm van Joep van het Hek. En toen dacht ik bij mezelf van, eigenlijk is dat best leuk om daar eens een keer iets van te draaien. Terwijl ik door de co-assistenten genaaid werd, hoe komt die erop? Ehm, werd alles gefilmd door een cameraploeg van SBS. En waarom werd alles gefilmd door een cameraploeg van SBS? Dat is misschien wel aardig om even te vertellen, omdat half februari, dames en heren, komt de real-life soap van de Van Hekjes op de televisie. Ja, en die wordt leuk, die wordt leuk. We hebben al hele leuke opnamen gemaakt. Je ziet bijvoorbeeld spelen met de kinderen. Die vroegen daarna wel, papa, waarom moet dit? Dat hebben we nog nooit gedaan. Je ziet me heel romantisch wandelen met mijn vrouw, dineren met mijn schoonmoeder. En dus ook het, het, het, het hechten van mijn wenkbrauw werd gefilmd. Nou, we waren daar helemaal mee bezig. Toen ging ik bij de telefoon. En toen werd ik gebeld door de Viagra-zender Max. En de Viagra-zender Max zei... Joep, jij wordt nu toch ook een van de wat oudere cabaretiers van Nederland. Vind jij het leuk om een middag te komen keuvelen bij onze nationale theemuts Loretta? En hartstikke leuk. En neem dan je vrouw mee en vergeet je glossy niet mee te nemen. Want dat moet ik even snel vertellen, dames en heren. Volgende week komt er een glossy van mij uit. U zult zeggen, waarom? Ja, ik ben bekende Nederlander. En bekende Nederlanders hebben een glossy. Hè? Matthijs heeft een glossy, Linda heeft een glossy. Komt wordt een hele leuke woonglossy uit. De Belinda, dat wordt een heel speciaal blad. Mooie foto's van, eh, van Rob de Nijs zelf. Heeft hij heel leuk opgenomen. Niemand, iedereen, daar was die camera, die zat tussen het spleetje van zijn tanden. Dat was hartstikke leuk. En ik kwam hier binnen, deed hij helemaal... En daarom heet het ook rattenketen. Maar goed, maakt niet uit. Nou, wie hebben er nog meer een glossy? Catherine heeft er een, Rukvelder of Lik Heens. Iedereen heeft een glossy. Dus nu krijg ik ook een glossy en de Joep wordt een heel leuk blad. Fijne recepten. Hoe maak ik mijn kerstkonijn het best klaar? Heb je dat? Wat is het beste alcoholvrije bier? Heb je dat? En hoe kan je lekker neuken in een Ikea stapelbed? <laughs> en de rubriek lesbisch tuinieren, oftewel potten met planten. Nou, wordt dat wel prachtig. Niks van de ik had hem nu neergelegd, ik had hem neergelegd. Of daar ging de telefoon en ik werd gebeld door een zeker Bridget. Ik zei, Bridget, ik zei, wat is er? Bridget. Nou, Bridget wilde weten of ik een hond had. Ik zei, hoezo? Ja, dan kon ik meedoen aan nou, Woef. Hoe word ik een beroemde hond? Ik zei, wat is dat? Ja, dat was een televisieprogramma. Ik zeg, en hoe werkt dat dan? Ze zei, nou, dan gaat de bekende Nederlander met zijn hond door beeld lopen... en dan wordt Woef een beroemde hond. Ik zeg tegen die co-assistenten, ben ik onder narcose? Ik zei, liever, eh, is dit echt waar wat je vertelt? Ja, dat is echt waar. Ik zei, dat, dat wordt opgenomen? Ja, wordt opgenomen. Ik zei, wordt uitgezonden? Ja, wordt uitgezonden. Ik zei, wordt naar gekeken? Nee, werd niet naar gekeken. ik zei, nou liever, ik heb geen hond. Nou, dan kon ik de hond van haar buren lenen. Ik zei, wat is dat er voor een? Ja, dat was een bokser. Ik zei, nou, daar moet ik op dit moment even helemaal niet aan denken. Daarbij moest hij ook nog een kunstje kennen. Ik zei, nou, als hij alsnog het logo van talpak kan schijten, dan kom ik even langs. Maar dat kon hij niet. Toen heb ik nog aangeboden om het zelf te doen. Ik kan dat heel goed, maar dat was tegen de regels. Ik had het nu neergelegd, of daar ging weer de telefoon. En ik werd gebeld door Zeker Lucille. Ik zei, met wie? Lucille. Ik verstond die naam niet. Ik zeg, hoe heet je nou? Lucille. Ik zeg, spel je naam even. Nou, L-U-C-I-L-L-E. Ik zeg, oh god, dat is dat meisje van die bejaarde ballenbak van Lingo natuurlijk. Daar moet je een beetje voorzichtig mee doen, want daar is wat mee. En, uh... Ja, toch? Ik bedoel, als je vrijwillig naast Andries Knevel gaat zitten, dan is er maar met je, toch? En de rest weet ik niet. Maar goed, het aardige was... Ik, ik had geen zin in dat lingo, dus ik zei, ik doe niet mee. Nou, ik had hem niet neergelegd. Toen ging ik weer de telefoon. Werd ik gebeld door eigen huis en tuin van RTL. Of ik het leuk vond, als bekende Nederlander, dat mijn tuin werd opgeknapt. En ik kreeg helemaal gratis een tuinameublement van Jan de Bouvry. Ik zei, ja, maar ik heb geen open haard, weet je. Allemaal ingewikkeld. Ik had nog niet neergelegd of ik werd gebeld door onze nationale knuffelnicht Albert Verlinde. Ik zeg, hi, Appie, Appie. Hij zegt, ah, de poep. Ik zeg, uh... ik zeg, waarom bel je, poppenheus? Hij zegt, nou, omdat ik boos ben, Joepie de poep. Ik zeg, oh, ben je boos, Appie, Appie? Op wie ben je boos? Hij zegt, op jou, Joepie de poep. Ik zeg, oh, wat heeft Joepie de poep dan gedaan? Hij zegt, je hebt me heel erg gekwetst. Ik zeg, ja, maar dat is Joepie de poep zijn werk. Daar wordt Joepie de poep goed voor betaald. Ik heb toch geen champagneglas in je bek gedrukt, hè? Ja, het kan erger, zeg ik altijd maar. Maar wat had ik dan gedaan? Nou, toen kreeg ik te horen. Ik had hem op een of andere radioprogramma uitgemaakt voor een opwindnicht met een sleutel in zijn rug. Ja, en wat klopt daar niet aan? Ja, hij wilde weten waarom ik het had gedaan. Ik zeg nou heel simpel, omdat jij in mijn wijk zit te klussen. Jij bent vorig jaar begonnen. Jij liep opeens op de televisie over een of andere roddeltrol hoer. En dat is mijn werk. ja, nou, hij deed wel goed hoor. Hij zei hoer. Meteen gedownload als ringtoon. Is leuk als mevrouw belt, weet je, maar toch. Ja, maar hij was boos, hij was boos. En hij zei, ik zet er een advocaat op. En zei oh ja? En op welke advocaat kan Joep de Poep daar rekenen? Nou, je voelt hem al aankomen. Bram Moskovic, tijd zat, hè? Of ik hem ken, Ik zie natuurlijk ken ik die. Dat is of die gozer die zo uit zijn bek stinkt... dat als hij een klant heeft dat er een plaat glas tussen moet, of niet? ik zeg, dat zou toch ook wel een homo zijn, die Moskovic? Hij zit er zo. Ik zei, nou, die zie ik ook af en toe. Hij schijnt het nu niet meer te doen. Maar bij RTL zag ik hem ook steeds allemaal roddeltjes voorlezen. Begint opeens een Nederlandse topadvocaat over de scheiding in het schaamhaar van Gerard Joling. Dat is toch interessant? Ja, nog even. En de premier doet me... Die heeft al meegedaan. Maar goed, maakt niet uit. Nee, maar hij was echt boos op me. Hij was echt boos op me. En, en, en, en, en ja, het is ook niet handig om Moscovici voor homo uit te maken. Hij, hij kwam zelfs persoonlijk achter me aan, waarop ik even, even nog dacht dat ik gelijk had. Beetje. Ja, en toen werd ik gebeld door een andere rubriek. En zeiden, meneer Van Dijk, bent u bang voor Bram Moscovici? zeg, ik voor die pist nicht. En dat was dom. Dat was dom. Ik kreeg een claim aan mijn broek van 10 miljoen euro. Bram wilde mij helemaal failliet hebben. Ik zei, nou, Bram, dat moet je nog even doorkleden, vriend. Hè? Even carré gek maken, dames en heren. Maar goed, uiteindelijk... Uiteindelijk heeft hij me wel failliet gekregen. Uiteindelijk is het hem wel gelukt. Ik bedoel, eh, eh, ik, ik, heb mijn huizen moeten verkopen. Mijn wijnkelder is geveild. Mijn oude auto's zijn verkocht. Mijn geld was op, dus... Mijn vrouw liep weg. En eigenlijk had ik alleen nog een karretje en een bed. En met dat karretje en dat bed reis ik nu een beetje door het land. En probeer ik nog een klein kapitaaltje te vergaren. Want eigenlijk ben ik aan lager wal. Eigenlijk gaat het Heel slecht met me. En als het niet goed met je gaat, wie komt dan achter je aan? De roddelpers. En waarom komt die achter je aan? Omdat het niet goed met je gaat. En namens wie komen ze even kijken? Namens u. En u zult zeggen, nou, ik lees het alleen maar bij de kapper. Nou, dat is niet te zien. <laughs> Nee, maar het is waar. U heeft ook recht, ik ben artiest, u heeft volledig recht op mijn privéleven. U mag alles van mij weten. Echt ook helemaal alles. Mijn leven houdt niet op daar op de rand van het toneel. Bij Jim Bakken bijna wel, maar dat is een heel ander plan. Nee, maar ik, ik laatst ook. Ik, dan heb ik zo'n gozer met zo'n telelens achter me. Ik raakte laatst in gevecht met zo'n gozer. Ik duwde de telelens 40 centimeter in zijn anus. Vond hij te weinig. Ja, dat had je bij ADO gekiept en dan kon je wat hebben ze. Ja, maar het is ongelooflijk dan. Dat ik 30 jaar geleden stond ik hier op de Leidse Kade in Klein Bellevue. Ik wilde cabaretier worden. Ik wilde dingen losmaken. En nu, 30 jaar verder, ik ben bekende Nederlander. En dat houdt in eh, dat je de hele dag zo'n gozer achter je aan hebt om te kijken waar je heen gaat, wat je doet, eh, waar en met wie, alles de hele dag. De hele dag word je gebeld ook. Want tegenwoordig heeft elke, elke, elke internetsite, damesblad, glossy, krant, radioprogramma, tv-programma, heeft een rubriek met de mening van de bekende Nederlander. Dan word je zo opeens geweld. Vaak versta je niet eens wie het is. Hi, u spreekt met... Nou, ik zeg, wat is er? Ja, we hebben nogal eh, luguber nieuws. Nou, zeg vertel maar. En willen we graag even uw reactie. Ik zeg, nou, zeg het maar. Ja, Inky Tinky van de Teletubbies is homoseksueel in Polen. nou, nou, ik wil het nieuws even verwerken. Ik ben u zo terug. Laatst werd ik gebeld door een van de... Een van toen was er een voetballer, Kromkamp... Die had zijn vrouw een peut verkocht op een parkeerplaats. Wat vindt u daarvan, meneer Van Dijk? Ik zei, ja, dat doe je thuis. Weet je, dat zijn dingen. nou, het mooiste was... Ja, en op de cd houdt hij gewoon zo abrupt op. Heel jammer, hè? Eigenlijk had er een beetje applaus achteraan moeten. Dan had ik mooi veel collars in kunnen mixen met Blij met the Sun. Where has my love gone? blame it on the day that ended once too soon. I blame it on the night could not be, but my heart blames it on een beetje in, hè? Phil Collins heeft eh, heel wat eh, oude nummers opnieuw op CD gezet. Ik weet het ook van Johnny Cash heeft het gedaan en uh, Rod Stewart heeft het gedaan, Neil Diamond heeft het gedaan. Dus ja, er zijn steeds meer artiesten die dat eh, heel leuk vinden om te doen. Eh, oude muziek weer, nieuw leven inblazen. Maar soms is het leuker om gewoon te luisteren naar het origineel. Alhoewel een beetje jammen, dat mag dan wel weer, hè? Dit kent u wel, hè? Blaster Blaster van Stevie Wonder. Live in concert, zo heet deze cd helemaal. I know. it's through En ook zijn eh, meer bekende nummers hoor. Onder andere My Sharia Moore, Signed, Sealed, Delivered and I'm Yours, Living in the Sitting, Sir Duke, You're the Sunshine of My Life, Superstition. Al die nummers die staan ook op deze cd hoor. Die live cd van Stevie Wonder. Tony Joe White. Crack in the window. Crack the window, baby. It's hot in this bedroom. There may be a little breeze outside. Bad heart in this bedroom. And you know when I see you sweat, all I can think is cold old road dogs start to howl. She out there on the highway, and it give me chills when I hear her howl. You know her breast they drag the ground. She got way too many babies now. Texas, baby. Got to leave your good warm bed. I hope that you'll be sleeping when I is out of your nice warm bed. And I hope you're feeling good all day long with nice thoughts a breeze outside 1998 toen deze cd uitkwam. One Hot July van Tony Joe White. Dit is alweer wat ouder hoor. Misschien kent u hem nog wel hoor. Paul Simon, als je van mijn leeftijd bent zingt u hem gewoon mee. Mother and Child Reunion. work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope no. on this strange and mournful day. But the mother and child reunion is only emotional. Way. just can't believe it's so. Though it seems strange to say, I've never been late so low. Such a mysterious way, and the course of lifetime runs over and over again. But I would not give you false hope on this strange. breaking down. in no man's land. Ain't nobody on your way back. Ain't nobody gonna lend you a helping hand.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 De diplomaten van Libië bij de Verenigde Naties hebben de kant gekozen van de betogers. Ze hebben de Libische leider Gaddafi opgeroepen om af te treden. De oproep komt op het moment dat Gaddafi probeert met veel geweld de volksopstand de kop in te drukken. Uit de hoofdstad Tripoli komen steeds meer berichten dat tientallen mensen zijn omgekomen bij een aanval van het leger. Straaljagers en helikopters zouden het vuur hebben geopend op plaatsen waar veel betogers zijn. Volgens ooggetuigen wordt er nog steeds geschoten. Twee piloten zijn uit protest tegen het harde optreden van Gaddafi met hun straaljagers uitgeweken naar Malta. Ze hebben geweigerd om mee te doen aan de luchtaanvallen op betogers in Tripoli. De vroegere Amsterdamse korpschef Jelle Kuiper is overleden. Kuyper heeft praktisch zijn hele carrière bij de Amsterdamse politie gewerkt. Samen met zijn onafscheidelijke collega Van Riesen maakte hij een einde aan de interne corruptie bij het politiebureau aan de Warmoestraat. Ook maakte Kuiper een einde aan de zware drugscriminaliteit waar de binnenstad in de jaren 70 mee te maken had. Van 1997 tot 2004 was hij korpschef. Jelle Kuyper overleed aan een hartaanval. Hij was 66 jaar. Volgens de Zweedse recherche hebben 130 mensen gezegd dat ze de vroegere premier Olaf Palme hebben vermoord. Maar de echte dader zit er volgens de rechercheurs niet bij. De moord op de socialist Palme is na 25 jaar nog steeds niet opgehelderd. De premier had felle kritiek op de buitenlandse politiek van Amerika, de apartheid in Zuid-Afrika en hij had kritiek op de Spaanse dictator Franco. Ondanks bedreigingen weigerde Palme extra bescherming. In februari werd hij bij het verlaten van de bioscoop doodgeschoten. Een zweet die in 1989 voor de moord was veroordeeld, werd in hoger beroep vrijgesproken. De man is zes jaar geleden overleden. Het weer, vanavond en vannacht droog, minima van min 1 in het zuidwesten tot min 8 in het noordoosten. Morgen vrij zonnig en koud met temperaturen